uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Slop van Onderwijs vindt dat de vrijwillige ouderbijdrage... die veel scholen vragen, ook echt vrijwillig moet zijn. Volgens Slop laat bijvoorbeeld een derde van de scholen... die tweetalig onderwijs aanbieden... leerlingen hier niet aan meedoen... als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald. Dat is niet goed, vindt Slop. Iedere leerling verdient gelijke kansen, zegt hij. Op basisscholen komen de problemen bijna niet voor. De 180 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen die daar weg moeten... gaan naar twee natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland. De eerste groep van zo'n 25 paarden gaat op korte termijn... naar het natuurgebied Atapuerca in het noorden van Spanje. De rest wordt waarschijnlijk in juni naar een natuurgebied in Wit-Rusland getransporteerd. Omdat er in Spanje nu nog niet genoeg te eten is in het gebied... gaat er ook een vrachtwagen met hooi mee. De paarden worden verhuisd omdat er in de Oostvaardersplassen... te veel dieren leven voor te weinig voedsel. Het Drents Museum in Assen heeft een prestigieuze internationale museumprijs gewonnen. De Global Fine Art Award. En die prijs werd vannacht uitgereikt in New York. Het museum kreeg de prijs voor de tentoonstelling Iran, bakermat van de beschaving. Met goud en aardewerk. Sommige van die stukken dateerden van 10.000 voor Christus. De expositie was tot half november te zien en trok bijna 115.000 bezoekers. Volgens het Drents Museum is de prijs vooral te danken aan de kwaliteit en de presentatie van de kunstschatten. De trein van Groningen naar Veendam rijdt vanaf 2025 door naar Stadskanaal. De provincie, ProRail, Arriva en andere betrokkenen... hebben daarover na jarenlange onderhandelingen een akkoord bereikt. Het spoor ligt er al, maar dat wordt nu alleen gebruikt door de museumstoomtrein. De spoorverbinding moet uiteindelijk worden doorgetrokken naar Emmen... waardoor er treinen kunnen rijden tussen Groningen en Almelo.